Ook Amerika en China gaan met elkaar om tafel in Rome. Die hebben het over de hulp die Rusland vroeg aan China, vertelt correspondent Helene Daans. Het baart de VS dus eh, zorgen dat, dat China mogelijk zou kunnen overwegen om hulp te geven aan Rusland. Eh, waardoor de, de verliezen die Rusland heeft geleden door de oorlog, ook door sancties en zo, dat die niet zo sterk zouden aankomen. Dus dat is, dus dat is iets wat de, de Amerikaanse delegatie zeker wil bespreken vandaag. China zegt dat ze niks weten van een hulpverzoek van Rusland. Het bestuur van Volt heeft de risico's van het gedrag van Kamerlid Gundogan onderschat, zegt de partij tegen NRC. De krant sprak met vijf mensen die een melding deden over haar. Gundogan wordt er onder meer van beschuldigd een meisje op haar billen te hebben geslagen en ze zou te veel alcohol drinken. Binnen de partij gingen er geruchten over dat ongewenste gedrag, maar achteraf is daar te weinig mee gedaan, zegt Volt. Het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam is beklad. Zo staan er op de deur en stoep worden als fascist geschreven... en hangt er een spandoek met een rood hart tussen de namen van Baudet en Poetin. Eerder dit jaar werd het kantoor ook al besmeurd. De politie onderzoekt nog wie erachter zit. En dat zal je vast niet zijn ontgaan. De energieprijzen schieten omhoog. Niet alleen de boodschappen en de benzine worden daardoor duurder. Ook de openluchtzwembaden gaan veel meer betalen aan het einde van de maand. Ze mogen pas in mei open. Maar bij dit zwembad in Groningen zwemmen ze nu al in de problemen. Vertelt de voorzitter aan een verslaggever van RTV Noord. Ja, jullie contract liep af. We hebben een variabel contract. En nu zitten jullie in de penarie? Nou, de penarie, dat moet nog altijd blijken. Maar eh, het, bedoel, ja, we gaan onze reserves aanspreken. Flink aanspreken. En dat is eh, zorgwekkend. Het weer, de laatste regen, trekt toevallig bij Groningen het land uit. Daarna overal droog en ook wat zon bij 12 tot 14 graden. Morgen kan er hier en daar weer wat regen vallen, maar smiddags is er ook weer zon. En dan wordt het een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam...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 Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort ermee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp?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 And I can hardly all night long. Oh. Don't be smart when you do to me. Oh no no no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. MLM, follow my my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone person where my mind to I can't talk alone. Oh no, no. feel like? What it feel like? Like I know I see be for real life, for real life. In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo.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 pretend that it's all real. soon this will all be someone else's dream. This will be someone else's dream. disappointment for so long. and my people cry. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. make a move, but be calm. Let's go, let's give it a whirl. know. Zoals als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer Ja, la la, ja la la la la la la la la la, ja la la la la la, ja la la la la la la. En la la de wekker, dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste in de hemel voor iedereen op wie je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog De te bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste.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 Volgens hem verloopt de communicatie moeizaam door het verschil in politieke cultuur tussen de landen. In de belegerde stad Mariupol zijn tot nu toe zeker 2500 mensen om het leven gekomen, zegt een adviseur van de Oekraïense president Zelensky. Hij vreest dat het dodental snel zal oplopen. De voordeur en de stoep van het Forum partijkantoor zijn beklad. Ook hangt er een spandoek met erop een hart en de namen van partijleider Baudet en de Russische president Poetin. Er is aangifte gedaan. Het weer, op steeds meer plekken zon, het blijft droog en het is een graad of 13.